Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil geen verdere details geven over waarom de FBI het huis van oud-president Trump heeft doorzocht. Het onderliggende document voor de huiszoeking wordt niet openbaar gemaakt... omdat het de medewerking van getuigen in gevaar zou kunnen brengen, zegt het ministerie. Media hadden om openbaarmaking gevraagd. Vorige week werd het huis van Trump doorzocht. Hij zou documenten uit het Witte Huis hebben meegenomen. Het water van de Maas kan weer voor drinkwater worden gebruikt. Een onbekende stof die in mei in de rivier werd gevonden is niet schadelijk voor de gezondheid. De waterleidingmaatschappij Limburg stopte dit jaar uit voorzorg enkele keren met de drinkwaterwinning uit de Maas. Meerdere laboratoria hebben de stof nu geïdentificeerd als neofitadine. Een natuurlijke stof die door bepaalde planten wordt aangemaakt. Het drinkwaterbedrijf overlegt met de inspectie of de waterwinning uit de Maas kan worden hervat. De man die begin dit jaar met een brandende fakkel bij het huis van Sigrid Kaag stond, zit opnieuw vast. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van Het Parool. De Amsterdammer Max van der B werd veroordeeld tot een half jaar cel voor de fakkelactie. In juni kwam hij onder voorwaarden vrij, maar aan die voorwaarden heeft hij zich meermaals niet gehouden, zegt het OM zonder dat toe te lichten. Daarom is hij vorige week opnieuw opgepakt. Het Openbaar Ministerie vervolgt een agent voor mishandeling tijdens de avondklokrellen vorig jaar januari in Eindhoven. De vrouw spoot met een waterkanon een andere vrouw omver die daardoor gewond raakte. Volgens justitie was het optreden niet proportioneel. Zo is het oordeel na onderzoek door de Rijksrecherche. Het weer, het blijft overal droog vannacht. Het koelt af naar een graad of 17.